Er is nog weinig bekend over aantallen slachtoffers en de exacte omvang van de schade, heeft gouverneur Abbott gezegd. Hulpverleners konden door de harde wind lange tijd niet op pad. In de hele kustregio zijn tienduizenden mensen hun huizen ontvlucht. Zitten zo'n 300.000 mensen zonder stroom en liggen de wegen bezaaid met ontwortelde bomen, dakdelen en geknakte elektriciteitsmasten. Woonwagenkampen waar arme Amerikanen wonen zijn compleet weggevaagd. Texas heeft sinds 1961 niet zo'n zware storm meegemaakt. Aan de kust werden windstoten boven de 200 km per uur gemeten. Harvey blijft de komende dagen actief. Bij een schietpartij op een woonwagenkamp in Alphen aan de Rijn zijn twee mensen gewond geraakt. De dader is voortvluchtig. Bij de zoektocht heeft de politie een helikopter ingezet. Rond 7 uur vanavond kwamen er verschillende meldingen bij de politie binnen over schoten in het kamp. Agenten met kogelderende vesten aan zijn het woonwagenkamp binnengegaan. De gewonden zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Land- en tuinbouworganisatie LTO wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor de rechter slepen vanwege de fipronil-affaire. De pluimveesector vindt dat de toezichthouder eerder had moeten ingrijpen na een tip die de NVWA kreeg in november over het gebruik van het anti-luismiddel. Volgens een woordvoerder hadden de pluimveehouders dan eerder maatregelen getroffen. LTO erkent dat de schade is veroorzaakt door fraude van het bedrijf Chickfriend, maar de kippenboeren hebben volgens LTO ook, zijn ook benadeeld door het handelen van de NVWA. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden. Vitesse AZ is al afgelopen. De Alkmaarders wonnen in Arnhem met 2-1 door twee doelpunten van Weghorst. Matafs scoorde voor Vitesse tegen. Het weer. Vanavond overal droog en morgen vroeg is er kans op mist. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon.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 Doe het eerste uurtje beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laat nu de party update en de team boog beste water van dansen. Natuurlijk straks een het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje gaan we naar DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens als opening horen Nicola Fasano en Miami Rocket featuring Andrea Love met Love Will Save the Day. En dat is een beetje gepikt, nou ja, niet helemaal, maar hè. Inspiratie laten we daarop houden van eh, Whitney Houston, hè. Onderweg zo meteen Wiz Khalifa, Calvin Harris en eh, Pharrell Williams komen voorbij. Ook Katy Perry. Bristy, Louis Fonsi, Daddy Yankee. Met die mega grote hit die eigenlijk een beetje uitgegeten is. Want hij wordt veel te vaak gedraaid. Ik draai voor jou de Despacito en dan in de Dimitri Vegas en Like Mike remix. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. Bijzonder goedenavond. Despacito. yes, yes, yes, yes. like real facts. Like if you show love, you gon' get it back. Like if you fuck good, you won't get it back. Like if you cook, want a real nigga that gon' rap to that pussy like, uh, uh. We can go and get a private room. We could fuck for one night and God jump the broom. Say your nigga chill. Baby, come give me something Oh, Baby, come give me something oh. Since I got a taste of your love, baby, come give me something Oh, Ooh, uh, I could tell you ain't from around it. All that body, baby, is not Pull up on that ass and a drop it. That's your ex nigga might sink to that pussy like La Da Da Dee Da. Girl, your shit so classic, it don't need no features. Ooh, yeah. Baby, come give me something, on. Ooh, uh, Baby, come give me something, on. Cause I can't stop loving since I got a taste of your love. Baby, come give me something. just like something out of magazine. You smell great, know your body clean. Them niggas been on you since you was a teen. Now you grown up, and I'm a boss, I'm just showing love. Smell like Kush when I'm rolling up. So much bank, I can't fold it up.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 Ik heb er een beetje zo nieuws voor. De Britse entertainer Sir Bruce Forrester. Nee, Forsyth moet ik zeggen. Bruce Forsyth is gisteren op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn manager namens zijn familie bekendgemaakt het kampt al enige tijd met een zwakke gezondheid. En hij was onder meer eh, presentator van het Britse tv-show eh, Strictly Come Dancing. Waarvan hij in 2014 afscheid nam. Hij begon zijn televisiecarrière in uh, alweer 1958 als presentator van de Sunday Night at the London Palladium. Behalve als presentator was de Duitse boot ook bekend als acteur, zanger, danser en komiek. En de dochter van Bruce, Julie Forsythe was lid van de Britse zanggroep eh, Guns and Dolls... en vormde later met haar mannen Dominique Grant het duo Grant en Forsythe. En eh, volgens mij eh, wonen ze nog steeds gedeeltelijk in Nederland. Hè. Ze hebben een huisje in Nederland. En, ja, af en toe treden ze nog wel eens op, meer in het snabbelcircuit. Zo komt er lekker uit, het snabbelcircuit. Dus, uh, maar nou ja, hè entertainer Sir Bruce Forrester is overleden. Maar ja, dat is dan toch stiekem toch wel een hele mooie leeftijd... als je de 89 jaren geleefd hebt bereikt. En als je dan toch een beetje sukkelt met je gezondheid... is het misschien wel beter ook, hè? CFM Zandvoort door met muziek. Zometeen Dr. Albert, de tandarts, die eh, komt nog even terug. Alleen nu eh, een oud nummer van hem in een nieuw jasje gestoken. Maar is City Samson met ook een hele oude, gouden oude plaat. Riverside, alleen je hoort hier de worst bootleg. 2K17. side, motherfucker. side, motherfucker. Zandvoort. Dr. De man die tegenwoordig gewoon door het leven gaat op standaard. Met It's My Life. Oude gouden ook klassieker in het jasje van DJ In. En Alex uh, eh, Puskarev. De remixvers. Die is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er mogen gaan op deze zaterdag 26 augustus. Nou, ik weet niet of jullie bent geweest, maar vandaag eh, onder andere Wooferland Festival. Was vandaag uh, in op het uh, deelplan Houtrak, dus bij Halfweg. En natuurlijk ook hadden we Mysteryland ik was vandaag in, eh, in het Julianenpark in Hoorn. was vandaag een eh, Outdoor Stereo Festival. En eh, ja, de vaste feestjes voor vandaag. Onder andere natuurlijk het wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Begint vanavond om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met onder andere onze eigen Zandvoortse Raimundo. We doen het vanavond samen met D-Rashid en de Jazuri. Live Percussions. Robbie Rice is de MC. En in eh, de luxe strijden eh, Ryan Benoord. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Rainwash. En als we doorgaan, dan komen we bij eh, Club R. Dat is vanavond Land Official Afterparty. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Meer informatie checken uh, mysteryland.com of uh, r.nl. Met onder andere Kirby, Dante Klein, Kreider en de Party Squad. Dat is allemaal vanavond in, uh, in Air in Amsterdam. Mysteryland Official After Party. En ook nog een leuk feestje in eh, de Melkweg is vanavond Go Latin. Begint om 10 uur eh, vanavond en duurt tot vroeg in de ochtend. Voor meer informatie op de website melkweg.nl. Met onder andere Upstairs DJ Riot. En ook in de Melkweg het feestje Encore. Vanavond het thema Girls Night Out. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check wederom eh, de website melkweg.nl. Met onder andere SMP, Zo Juju, Waxfriend en DJ Prime. het is hosted bij uh, Amarty. Dat vanavond dus in de Melkweg het andere feestje. Het wekelijkse feestje Encore. Met het thema vanavond Girls Night Out als we wat dichter bij huis zijn, dan is het eh, in Haarlem. En we natuurlijk Stalken. En dan hebben ze vanavond na Mysteryland. Begint ook rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website eh, clubstalker.nl. Met onder andere Jahem, Brad Tip en 1977. Dat is vanavond in eh, de Club Stalker in de Krom Elleboog natuurlijk. Tot zover ook eh, de party update door met muziek. Want daarom zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. CFM Zandvoort, lokaal omroep badplaats Zandvoort. Met nu King of My Castle.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 Deze week op 10, Sis met de eh, The Blind Side Rodriguez Junior remix. Op 9 deze week Huxley met uh, Carreo. Op 8, Marion Hill met Down, de Frankie Rizzardo Extended remix. Op 7, Ralphie Rosario met Wanna Give It Up, de Full Intention remix. Op 6 deze week Ilias en uh, Barrientos met Taking Over. Op 5 Dario Diatis met Sunshine People. Op 4 deze week uh, Robosonic en Ferric Dawn met uh, All Dollars. Op 3 Route 94 met House and Pressure. Zat er al een hele tijd in. Op 2 deze week Purple Disco Machine met Devil in Me. Deze week nog steeds op mij Camel Fats met Cola. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Camel Fat met Cola. Got ready for the night in. She's heading for the lights. she sees the vision going. Cupping line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola forget the differences. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It is getting late now, hey now. Enough of the arguments. she sips a Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. getting late now, hey Enough of the arguments She sips the Coca-Cola She can't tell the difference, yeah Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem faz a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Yeah! D D D D. de sol, alegria de goió, é curtir o verão. voor het duin en het centrum van Zandvoort. De Nightwalk, het eerste uurtje zit er weer bijna op. Niet getreurd, zometeen eh, het nieuws en weer. En dat is nog twee uur lang het beste van de clubs. Onder andere zometeen, meteen op 10. DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het laatste uurtje van 11 tot middernacht... gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Maar tot die tijd heb ik nog een paar leuke stukjes muziek. Nancy Sinatra. Ja, je weet het wel de dochter van Frank Sinatra. Die wordt er zo meteen met Bang Bang. Nummer uit de eh, Kill Bill, Maar nu in de Johnny Papi bootleg. Maar eerst je House of Virus shooting Marie Tweak met Runaway. Ik zeg tot zometeen na de break. six, we rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground.